Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De zonneauto van de TU Delft is tijdens de laatste etappe van de World Solar Challenge in Australië uitgevallen. Het team reed op zo'n 250 kilometer van de finish toen de zonneauto plotseling in brand vloog. De bestuurder is door een teamgenoot uit de wagen gehaald en raakte niet gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Het team van de TU Delft deed voor de tiende keer mee aan de zonnerace over meer dan 3000 kilometer... en was op koers om de wedstrijd te winnen. De EU is dicht bij een nieuw Brexit-akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Uit Europese hoofdsteden komen optimistische geluiden... en ook in Brussel zijn diplomaten positief. Kern van het akkoord is dat er nieuwe douaneafspraken komen. Het hele Ierse eiland zou dan vallen onder de interne markt waar EU-regels gelden. Dat blijft zo totdat de EU en het Verenigd Koninkrijk een principeakkoord hebben gesloten. Mogelijk kan het akkoord nog voor de EU-top van later vandaag op papier worden gezet. Premier Rutte heeft het geweld tijdens de Koerdische demonstratie eerder vandaag in Rotterdam veroordeeld. In het centrum van de stad demonstreerden Koerden tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Toen Turkse tegendemonstranten zich melden werd het weer grimmig. De politie pakte tientallen demonstranten op en gebruikte geweld om de groep uit elkaar te houden. Meerdere agenten zijn daarbij gewond geraakt. De woningsector roept de politiek op om tijdelijke maatregelen te nemen in de stikstofkwestie. Onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars... hebben een brandbrief gestuurd aan het kabinet en de Tweede Kamer... die later vandaag met minister Schouten debatteert over de stikstofcrisis. Gemeenten en provincies geven vrijwel geen bouwvergunningen meer af... als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Door de uitspraak liggen veel bouwprojecten stil. De eerste ontslagen bij bouwbedrijven zijn al gevallen... en faillissementen zijn aanstaande, schrijven de brancheorganisaties... Ze schrijven dat een nieuwe regeling er pas begin volgend jaar zal zijn. Het weer. Vanavond blijft het regenachtig en de temperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.